Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oman praten vertegenwoordigers van de VS en Iran vandaag met elkaar. Het gesprek moet voorkomen dat de spanningen in de golf uitmonden in een nieuwe oorlog. Er wordt onder meer gesproken over het Iraanse atoomprogramma. De ontmoeting in Oman begint om 7 uur Nederlandse tijd. Het CDA maakt pas na het weekend bekend wie namens die partij de bewindspersonen worden in het kabinet Jetten. De meeste zullen van buiten de Haagse politiek komen. Bij D66 is bekend dat informateur Letchert minister van Onderwijs wordt. De VVD heeft als enige partij al de hele namenlijst rond... met daarop veel bekende namen, waaronder Jesselgus, Karamans, Heijnen en Van Wil. In zeker drie gemeenten wordt Forum voor Democratie geboycott... vanwege extreemrechtse kandidaten op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. In Den Haag, Rotterdam en Nijmegen wil een raadsmeerderheid niet met de partij samenwerken... naar berichtgeving in de Volkskrant. Forum heeft in de drie gemeenten kandidaten hoog op de lijst gezet... die openlijk sympathiseren met rechtsextremisme. extremisme. In Den Haag is gistermiddag iemand van een dak gevallen en overleden. Dat gebeurde bij een huis in de wijk Ipenburg waar een dakkapel werd geplaatst. De politie gaat uit van een bedrijfsongeval. Italië maakt zich op voor de opening van de Olympische Winterspelen. Vanavond is de openingsceremonie in Milaan, Livigno en Cortina. Van de 38 Nederlandse atleten zijn er 26 bij een van de ceremonies. De meeste in het San Siro-stadion in Milaan. Shorttracker Jens van het Woud draagt daar de Nederlandse vlag. Twaalf sporters zijn er niet bij, omdat ze de komende dagen meteen in actie moeten komen.